Tienduizenden mensen zijn er samengekomen en hebben de nieuw gekozen president met veel gejuich ontvangen. Hollande kwam kort na middernacht aan op het plein en sprak de menigte toe. Hij noemde zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk en zei ook trots te zijn dat het Franse volk hem de verantwoordelijkheid van het land heeft toevertrouwd. Het plein is traditioneel de plaats waar links-Frankrijk zijn overwinningen viert sinds de revolutie er in 1789 begon. Het is nog onduidelijk of de twee traditioneel grootste partijen van Griekenland samen een meerderheid hebben gehaald in het parlement. De twee partijen zijn door de kiezer afgestraft voor de forse bezuinigingen die worden doorgevoerd onder druk van Europa en het Internationaal Monetair Fonds. Samen komen de twee uit op bijna 40% van de stemmen. Nu hebben ze nog twee derde van de zetels in het parlement. Extreem links en extreem rechts wonnen juist fors. Veel Grieken hebben uit woede op splinterpartijen gestemd om een signaal af te geven aan de politiek. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft zich uitgesproken voor het homohuwelijk. Ik heb geen enkel probleem met het feit dat mannen met mannen trouwen en vrouwen met vrouwen, zei Biden in een interview op de Amerikaanse televisie. Op de vraag of hij vindt dat tijdens een tweede termijn van de regering Obama het homohuwelijk een feit moet worden, zei Biden dat hij daar wel volvoert. Hij benadrukte dat de president het beleid bepaalt. Het standpunt van Biden lijkt te verschillen van dat van president Obama. Die is wel voorstander van een geregistreerd partnerschap, maar heeft zich nooit openlijk uitgesproken voor een homohuwelijk. Dat onderwerp ligt gevoelig bij zwevende kiezers. Het weer nog half bewolkt en kans op mist. Het is tussen de 2 en 5 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.